Dikte Hark met het NOS Journaal. De gekozen president van Ivoorkust, Ouattara, heeft de EU gevraagd de sancties tegen zijn land op te heffen. Op de staatstelevisie zei hij dat de opheffing van de sancties nodig zijn om de economie van Ivoorkust weer aan de praat te krijgen. President Gbagbo is al dagen in zijn paleis omsingeld, maar weigert af te treden. Volgens Frankrijk heeft hij nog minder dan duizend militairen die loyaal aan hem zijn. In Japan zijn door de aardbeving van gisteren twee mensen omgekomen. Ook zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt. De beving had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Er werd ook een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die werd na anderhalf uur weer ingetrokken. Voor de kerncentrale in Fukushima heeft de aardbeving geen gevolgen. Wel zijn er berichten over lekkages in een noordelijk gelegen kerncentrale, maar daar zouden geen verhoogde stralingsniveaus zijn gemeten. President Obama heeft nog geen akkoord weten te sluiten over de Amerikaanse begroting van volgend jaar. Hij voerde vannacht opnieuw overleg met de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de democratische voorzitter van de Senaat. De partijen hebben geen compromis gesloten, maar zijn wel nader tot elkaar gekomen. Voorkomende nacht moet er een deal zijn, anders gaat er een groot deel van de, van de federale overheid op slot. Dat betekent dat alleen essentiële diensten, zoals de Belastingdienst, blijven doordraaien. In spijkenissen is een vrouw bij een overval uit het raam van haar huis gesprongen. Ze raakte zwaar gewond door haar val van de eerste verdieping. Gisteravond drongen een paar onbekende mannen het huis binnen. Ze hadden waarschijnlijk een wapen. Het is niet duidelijk of ze iets hebben gestolen. FC Twente en PSV hebben hun eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League verloren. Twente verloor in Spanje met 5-1 van Villarreal, PSV in Portugal met 4-1 van Benfica. Volgende week donderdag zijn er returns nog het weer, eerst nog hier en daar mist. Verder zonnig, temperatuur 11 graden op de Wadden en een graad of 17 in Limburg.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 A Fine Romance. A fine romance with no kisses. A fine a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of settler's powder. Yes, fine romance with no glitches. A fine romance with no it's hard to land as the eat in France. I haven't got a chance. This is a fine romance. a fine romance, my dear judges. Two old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy climax. Oh, we don't have the thrills that the march of time has. But I'm a fine romance, my good woman, my strong and a glance. No, you like cactus plants. <laughs> een heerlijk eh, rustgevend nummer. Apron Strings. Laten we nog eens even gaan kijken naar buiten. Het is nog geen fok idee, maar met deze plaat zeker een fok idee. I was a stranger in the city Out of town with the people I knew I had that feeling of self-pity What to do, what to do, what to do outlook was decidedly blue But as I walked through the foggy streets alone It turned out to be the luckiest day I've known A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning mm, with alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered could this thing last? What's the age of miracles mm, hadn't passed? Yes, for suddenly, baby, I saw you there through the fog in London town. The sun was shining Eenmaal heb ik een eh, live concert bijgewoond van Eric Clapton. En dat was in Maastricht, heel wat jaartjes geleden. Een van zijn beste werken hoorde u net van de cd Unplugged. Prachtige nummers staan erop. En ik draaide even San Francisco Bay Blues van Eric Clapton. Ja, nog eentje in de, in de trant van het Noordse Jazz natuurlijk voor dit jaar. Uh, Ruben Blades eh, met Pedro Navaja. el viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez en un zaguán entra y se da un trago para Christian Promise Drum Lessons. We gaan door met een artiest die zijn sporen in Nederland tijdens North Sea Jazz Festivals verdiend heeft. Hij trad bijvoorbeeld op in het Ahoy in 2008. Eh, en ik heb hem nog niet op de lijst zien staan, maar het zou best kunnen dat George Benson weer gaat optreden. Maar in elk geval vandaag bij CFN Jazz George Benson met I Got A Woman. around. es una guía hacia casa, hacia casa. de planks daar, maar hij komt zeker weten bij de Noordzee Jazz 8, eh, 9 en 10 juli 2011. Zo, dat is alweer eh, genoteerd en daar zijn we ook heel blij mee dat we een blik krijgen in de nieuwe muziek. Want ja, als je zelf eh, inmiddels al 67 bent, dan ben je geneigd om natuurlijk altijd terug te grijpen naar de grootte van het verleden. En het is juist leuk dat we ook David Habig hebben die ervoor zorgt dat de jongeren andere muziek, de jazz, gaan bevolken en beluisteren. Ik heb in elk geval nog een hele oude op de draaitafel liggen. En dat is John Coltrane met Every Time We Say Goodbye. Nou, dat betekent eh, even dat we de tijd eh, vol moeten praten, omdat eh, er technisch een storing is. Maar zoals ik net al zei, is het, is het zo dat we hier aan tafel tussen de nummers door ook gaan praten met elkaar over oud en nieuw. Wat moet er gebeuren in de toekomst van de wereld, jongeren en ouderen? En dat is eh, deze uitzending in elk geval ook in de muziek te horen. En ik zou zeggen, David, probeer hem weer opnieuw in te starten. Of gooi er gewoon maar een nummertje tussendoor. Ik, ik, denk dat ik iets van mezelf ga starten, want eh, hij schijnt een beetje problemen te hebben met de CD. Ehm, ja, Aidu, van, eh, de zoon van Alivarka Varka, The Voice of Africa.